4 uur. Raymond Seré met het NOS. Athene komen berichten dat de Griekse interimregering de komende dag wordt gepresenteerd. Waarschijnlijk is dan ook de nieuwe premier bekend. De naam van Lucas Papadimos is vaak genoemd, maar nu zijn er berichten dat hij het niet wordt. Hij zou slecht liggen bij de conservatieve oppositie en ook zijn er berichten dat Papadimos zelf niet zo'n zin heeft om de klus te klaren. Al twee dagen is er door de belangrijkste politieke partijen vergaderd over een interimregering, die als voornaamste taak heeft de bezuinigingen in het land door te voeren. Oppositieleider Samaras zou de afgelopen dagen dwars hebben gelegen. Hij weigerde om Brussel schriftelijk te beloven dat de bezuinigingen worden doorgevoerd. Of hij zich nu toch bij dit besluit heeft neergelegd is niet bekend. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. De eigenaar van het bureau heeft dat tegen de BBC gezegd. Behalve prins William liet de krant door dit bureau nog 100 andere personen in de gaten houden. Onder andere voetbalcoach José Mourinho en de ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij gedaan heeft. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. Op een luchtmachtbasis in Engeland is een stuntvlieger van het Red Arrows team omgekomen. Door een nog onbekende oorzaak ging zijn schietstoel af terwijl het toestel nog op de grond stond. Mensen in de buurt van het vliegveld hoorden een harde knal. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekend. De Britse luchtmacht wil niet speculeren en de resultaten van een onderzoek afwachten. De Red Arrows zijn het visitekaartje van de Britse luchtmacht. Voor een plaats in het negenkoppige team komen alleen de allerbeste piloten in aanmerking. In augustus kwam ook al een teamlid om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow in het zuiden van Engeland.